4 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Rotterdam zijn tienduizenden Feyenoord-fans voor de kampioenswedstrijd tegen Heracles. Dirk schoot Feyenoord binnen een kwartier op een 2-0 voorsprong. Het eerste doelpunt viel al na 40 seconden. In de stad zijn extra maatregelen genomen om rellen als vorige week te voorkomen. Er is meer politie op de been en er staan 10 pelotons ME paraat. De Belgische politie heeft paarden gestuurd, wat zelden gebeurt. Verder is het in Rotterdam verboden om zelf drank mee te nemen. Alleen in de horeca is alcohol te krijgen. En in het centrum van Rotterdam is een uur voordat de wedstrijd begon... het Duitse bombardement op de stad in 1940 herdacht. Ook veel voetbalsupporters in de stad hielden vlak voor half twee twee minuten stilte. Burgemeester Abu Talib een krans bij het monument De Verwoeste Stad op het plein 1940. Bij het bombardement op 14 mei 1940 werd een groot deel van het centrum van Rotterdam verwoest. Zeker 650 mensen kwamen om het leven. Door een grote brand die daarop volgde raakten 80.000 mensen dakloos. De Italiaanse kustwacht heeft op de Middellandse Zee bijna 500 bootvluchtelingen gered. Ze zaten op vier rubberboten en probeerden vanuit Libië de Europese zuidkust te bereiken. Zeker zeven migranten zijn verdronken. Uit welke landen ze komen is niet bekendgemaakt. Dit jaar kwamen tot nu toe meer dan 1200 bootvluchtelingen om het leven... tijdens de tocht van Noord-Afrika naar Europa. In dezelfde periode vorig jaar waren het er ruim 950. Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft op de Grand Prix van Spanje gewonnen. Het was de tweede zege dit seizoen voor de Brit. Sebastian Vettel werd tweede. Daniel Ricciardo kwam als derde over de finish. Max Verstappen viel al in de eerste ronde uit. Hij kwam een botsing met Kimi Raikkonen. Vorig jaar won Verstappen nog in Barcelona. Het weer geregeld zon. In de loop van de dag ontstaan weer stapelwolken...